Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het integraal zorgakkoord is toch getekend door de betrokken partijen, behalve de huisartsen. Er staat onder meer in dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Verder moet er meer worden gedaan aan preventie en moet de eerste lijn zorg sterker worden. Volgens het ministerie is een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd... en omdat er geen concrete toezeggingen worden gedaan... die via een zorgautoriteit of rechter kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand uitgeroepen... nu er inmiddels ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad zijn. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona... aan de grens met Mexico... Daarmee proberen republikeinse gouverneurs president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. Bij een politieactie tegen ondermijning in Rotterdam-Zuid en het havengebied zijn acht mensen aangehouden. Ook zijn drugs, geld, voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen. Onder meer moeten met in beslag genomen auto's openstaande belastingsschulden worden voldaan... of er is een verdenking van witwassen kabinet wil meer windparken op zee bouwen dan eerder gepland. In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren, meldt het FD. Dat is ruim drie keer zoveel als tot nu toe was gepland. De turbines moeten niet alleen stroom opwekken, er moet ook waterstof worden geproduceerd... ter verduurzaming van de industrie en het zware transport. Het weer vannacht buien bij 8 tot 12 graden.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 Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. me. Cause I knew Bad Bunny Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. amour. que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi your love Can't get enough of your love that Zandvoort.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 It was good though. Boy number two had a beautiful face. I highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. feelings I'm probably gonna hurt your feelings I'm probably gonna hurt you Boy number 12 had a look in his eye Bought up his ex he started to cry Told me he loved me the very first night Oh no Who knows what I'm in for Boy number I can keep counting feelings I'm probably gonna hurt you Got a weekend in paradise And I'm probably gonna never call you I'm probably gonna hurt you I got big plans to take care of you I just need to borrow $10,000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 mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet ieder al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest.